12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Twintig gemeenten hebben aangifte gedaan tegen een man... die fraude zou hebben gepleegd met huurcontracten. Hij zou valse huurcontracten hebben verkocht via een website. Mensen kochten ze zodat ze een adres zouden hebben... om zich in te schrijven bij de gemeente. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld een paspoort of een uitkering aanvragen. Ze waren gemiddeld 350 euro kwijt aan de valse huurcontracten... meldt Omroep West. De man is vorige week opgepakt. De bouwer van het digitale systeem van uitkeringsinstantie UWV zegt dat met dat systeem niet wordt gecontroleerd of iemand fraude pleegt, terwijl dat makkelijk zou kunnen. De extra checks die dat mogelijk maken zijn volgens hem actief weer uit het programma gehaald. Gisteren bleek dat het UWV werknemers werkloosheidsuitkeringen betaalt zonder te controleren of ze zijn ontslagen. Een grote olievlek die afgelopen weekend werd ontdekt in een kanaal bij Farnsum in Groningen is veroorzaakt door de NAM. Het laboratoriumonderzoek blijkt dat het een giftig mengsel was dat vrijkomt bij de winning van aardgas. Een lekbak op het NAM-terrein is overgelopen. Hoe dat kon gebeuren wordt nog uitgezocht. En bewoners en ondernemers in een straat in Hulst... zijn vanochtend onaangenaam verrast door een brief van de gemeente. Ze kregen ineens te horen dat hun straat vanaf overmorgen... acht maanden wordt afgesloten, schrijft de Provinciaalse Zeeuwse Courant. En de gemeente gaat de straat gebruiken als opslagterrein voor bouwprojecten. En tegen de krant geeft de wethouder toe dat de gebrekkige communicatie niet de schoonheidsprijs verdient.